Eck met het NOS-journaal. Sneeuw en gladheid hebben in het noorden van het land tot ongelukken geleid. Op de A6 bij Lemmer raakten gisteravond meerdere auto's van de weg. Op de A32 bij Weerdem sloeg een auto over de kop en belandde in de sloot. Ook op provinciale wegen raakten auto's van de weg. Voor zover bekend kwamen bestuurders overal met de schrik vrij. In Groningen, Friesland, Drenthe en op de Wadden geldt nog de hele dag code geel... Daar waarschuwt het KNMI voor ongelukken door gladde wegen, bruggen, fietspaden en voetpaden. D66-leider Jette zegt dat er bij het akkoord op hoofdlijnen tussen D66, VVD en CDA duidelijke keuzes zijn gemaakt. Wel moeten er nog puntjes op de i worden gezet. Volgens Jette hebben de partijleiders veel zin om aan de slag te gaan. Wat er in het akkoord staat is niet bekend. Er gaat in ieder geval veel geld naar defensie. De partijleiders wilden gisteravond nog niet kwijt hoe de ministersposten verdeeld zullen worden. Eerst moet het coalitieakkoord nog door de fracties worden gelezen. Vrijdag wordt het dan waarschijnlijk gepresenteerd. Bij de confrontatie in Minneapolis, waarbij zaterdag Alex Pretty om het leven kwam... hebben twee agenten van de grenspolitie schoten gelost. Dat staat in een voorlopig rapport van de Amerikaanse overheid. Of de kogels van beide agenten hem hebben geraakt, staat niet in het rapport. Ook staat er niets in over of Pretty, die een wapenvergunning had... een poging deed om zijn wapen te pakken. Bij een Russische droneaanval op een passagierstrein in Oekraïne... zijn zeker vijf mensen gedood. Een van de drones raakte een rijtuig. Twee andere drones ontploften bij de locomotief. De aanval was in het oosten van het land. De Oekraïense president Zelensky reageert woedend. Hij spreekt van terreur. Het weer. In het noorden van het land kan het dus glad zijn door sneeuw.